Ze raakten gewond bij een demonstratie die werd gehouden nadat bekend was gemaakt dat de politiechef zou aftreden. Het gesjoemel bij het ABN AMRO-kantoor in Dubai is het zoveelste incident. Dat zegt president Knot van de Nederlandse Bank. Dat medewerkers bij het bankkantoor konden frauderen wil volgens hem zeggen dat het nog heel lang zal duren voor het gedrag en de cultuur bij de banken echt veranderd zijn. In Rijswijk zijn 16 woningen ontruimd omdat er in een van de woningen mogelijk gevaarlijke stoffen liggen. In het huizenblok wonen mensen die begeleid wonen. Een verwarde man liep vanochtend een politiebureau in Ridderkerk binnen met een vuurwapen en een handgranaat op zak. Hij vertelde agenten dat er chemicaliën lagen in zijn huis in Rijswijk. De man is opgepakt. Nederlanders leven gemiddeld vier maanden korter door de uitstoot van stikstofdioxide in het verkeer. Dat concludeert het RIVM na onderzoek onder 7 miljoen Nederlanders. Het was al bekend dat de gemiddelde levensduur van Nederlanders negen maanden korter is door de uitstoot van fijnstof. Door de invloed van stikstofdioxide gaat daar dus nog eens vier maanden vanaf. Het treinverkeer tussen Utrecht en Amsterdam ligt grotendeels stil door een brand in een trein. De NS verwacht dat het nog tot na de avondspits duurt voordat de treinen weer volgens dienstregeling rijden. Op het station van Apkoude heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed in een trein. Eén passagier is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer volop zon en zacht. Vanavond en vannacht blijft het helder en zakt de temperatuur tot rond het vriespunt. Zeer lokaal is er kans op mist. Morgen wolkenvelden, maar vooral in het zuiden ook zon. De oostenwind neemt toe en het wordt 6 tot 9 graden.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 En dat levert tussen knopend Raasdorp en de Wijkertunnel 11 kilometer file op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Zoetermeer 6 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ido Ambacht en Sliedrecht-West 6 kilometer. Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat het vast tussen Vlaardingen-West en Overschie. Er staat er 7 kilometer file omdat de politie daar bezig is met technisch onderzoek na een ongeluk. Er zijn nog steeds twee rijstroken dicht. De andere kant op richting Hoek van Holland ook een lange file door een ongeluk.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 Dit is ZFM. dans je de hele nacht met mij. Ik dans het liefste met jou, maar wat doe jij? Dit moet het feest zijn wat ik graag vieren wou. Alleen, alleen met jou. En daarom dans toch de hele nacht met mij. Als dit een droom is, dan droom ik jou erbij. En voor de zon komt. met jou te dansen vind ik een zaligheid. Ik heb maling aan de tijd. something that I just can't describe. Ooh, but I can feel it. Wandelaars die graag mee willen doen aan het eerste lustrum van de 30 van Zandvoort op zaterdag 28 maart kunnen zich nog inschrijven tot en met 15 maart via www.30vanzandvoort.nl. Organisator Les Champion verwacht een record aantal deelnemers aan de start op circuitpark Zandvoort. Momenteel staan er al ruim 4500 wandelaars ingeschreven. De hoofdafstand van 30 kilometer, die het populairste is onder de deelnemers, heeft een uniek parcours waarbij strand, natuur en cultuur elkaar afwisselen. Dit jaar kan er voor het eerst gekozen worden voor een kortere route, namelijk 18 kilometer. De wandeltocht begint vanaf het circuitpark Zandvoort... waar om 8 uur het officiële strakschort klinkt van de 30 kilometer. De route van de hoofdafstand van 30 kilometer gaat een aantal kilometers over het Noordzeestrand... en gaat vervolgens door de prachtige en groene omgeving van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Culturele hoogtepunten op de route zijn onder andere landgoed Duin en Kruidberg en landgoed Duinlust. Daarnaast kan de ruïne van Brederode en het kopje van Bloemendaal bewonderd worden en wordt het visserspad bewandeld. In de route is ook het openluchttheater en wandelpark Craprera opgenomen. De 18 kilometer route brengt een bezoek aan het prachtige Vogelmeer en loopt langs het gebied Kraansvlak. Beide afstanden worden afgesloten in het bruisende centrum van Zandvoort. Wandel mee en steun kankeronderzoek. Ook dit jaar is de Antonie van Leeuwenhoeks Foundation het goede doel van de 30 van Zandvoort. Deelnemers kunnen bij inschrijving een bijdrage leveren voor kankeronderzoek in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Maar ook kunnen ze zich individueel of bijvoorbeeld als groep, laten sponsoren door vrienden, familie en collega's. Meer informatie www.30vanzandvoort.nl If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as I'm a ghost. You can't. I could read your mind, love What a tale your thoughts could tell Just like a paperback novel The kind the drugstore sells When you reach the part Where the heartaches come The hero star who gets burned in a three-way street? into number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. the feeling's gone and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark fortress strong with chains upon my feet. The stories always end. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you left. I never thought I could feel this way, and I've got just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. Het ritme van Zandvoort. Club Simon van Kolm presenteert... Van september tot mei draait voor elke woensdagavond om half acht... de filmkeuze van filmclub Simon van Kolm. Het zijn spraakmakende films die ook op verschillende festivals hoge ogen hebben gegooid... en tussen de commerciële blockbusters absoluut een plek in de Zandvoortse bioscoop verdienen. De films zijn voor elke liefhebber toegankelijk. Il Capitale Umano op 18 maart om half acht avond. Il Capitale Umano is een stijlvol Italiaanse drama... waarin het lot van twee families met elkaar verstrengeld raakt na een verkeersongeluk. Il Capitale Umano is een stijlvol Italiaanse drama... naar de roman Human Capitale van Stefan Amandion. Regisseur Paolo Vici verplaatst het verhaal van Amerika naar de hezendaagse Italië en splitst de plot op in drie hoofdstukken, die zowel narief als visueel van toon verschillen. De film begint op een donkere, besneeuwde nacht in Noord-Italië... waar een fietser van de weg wordt gereden en gewond in een gracht belandt. Vervolgens zien we de gevolgen van deze gebeurtenis voor twee zeer verschillende gezinnen dat van Dino en zijn tienerdochter en dat van de steenrijke Giovanni en zijn vrouw Carla.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 Een half uur voor de aanvang van het concert is de kerk geopend. Een bevlieging, zo noemde sommigen het. De start van het koor Trumpets of the Lord in 1969. Een groep enthousiaste jongeren die onder leiding van Rob van Dijk begonnen met het zingen van zwingende gospels en negro spirituals. Inmiddels zijn we 45 jaar verder en blijkt de trumpet op de Lords geen zins een bevlieging. Bevlogenheid is een woord dat beter bij de groep past. De oude kern van de groep is meegegroeid en zingt tussen de 25 en de 35 jaar bij het koor. Hierdoor is er een bijzondere eenheid ontstaan tussen de leden. De dirigent van het eerste uur is Rob van Dijk. De repertoire is in de loop van de jaren wel iets gewijzigd. De laatste jaren zijn ook bijvoorbeeld verschillende mooie medleys ingestudeerd en musicals uitgevoerd. De stijl van het koor varieert nog steeds van gedragen tot swingend. In de muziek en met de overtuiging waarmee het koor zingt... hoopt zij de verbondenheid met u als toehoorder te vinden. Meer informatie, Protestantse Kerk, Poststraat 1. De intree is prijs per persoon 5 euro. De website is www.classicconcerts.nl ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag komt er in het uiterste noordoosten en oosten van het land eerst nog mist voor... die lokaal verkeersbelemmerend is. In de tweede helft van de dag lost de mist op. Verder wordt het een droge en een zonnige dag. De maxima liggen tussen 9 graden op de Wadden en lokaal 13 graden in het zuiden. De oost- tot zuidoostenwind is matig. Komende nacht zijn er opklaringen. Blijft het droog en komen de minima uit rond het vriespunt. De oost- tot zuidoostenwind is matig. Vrijdag overdag zijn er na zonnige perioden ook enkele wolkenvelden. Met een matige oostenwind en temperaturen van rond de 8 graden voelt het schraal aan. Zaterdag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de min 1 graad. De maximumtemperatuur tussen de 5 en 8 graden Celsius. Er is veel wind uit het noordoosten. Zondag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 1 graden. De maximumtemperatuur tussen de 7 en de 9. Langs de stranden zwaar bewolkt. Wir trafen uns im Sonnenschein. Ein kurzer Traum vom Glücklichsein. Oh, er ging viel zu schnell vorbei, es kam der Abschied für uns zwei. Nun denke ich nur noch daran, wie ich dich wiedersehen kann. Schönes Mädchen aus Achau. letzten Tanz vergesse ich nie. Ich höre noch heute die Melodie. Wo ich auch bin, was ich auch tu, die Sehnsucht lässt mir keine Ruhe. Erst wenn ich wieder bei dir bin, bekommt mein Leben einen Sieg. Mädchen außer Kraft. hardlopers die mee willen doen aan de achtste editie van de Runners World Zandvoort Circuit Run op zondag 29 maart, hebben tot en met de komende zondag 15 maart de gelegenheid om zich in te schrijven. De 12 kilometer parcours gaat over het circuit, strand en door het centrum van Zandvoort. De korte afstandloop van 5 kilometer speelt zich volledig af op het asfalt van het circuit. In totaal worden er 14.000 deelnemers verwacht. Bij inschrijving kunnen deelnemers een vrijwillige bijdrage doen aan het goede doel Stichting Melanoom. In het weekend van 28 en 29 maart organiseren de ondernemers in Zandvoort het dorpsfeest. Er zullen beide dagen diverse activiteiten op het Gasthuisplein, Raadhuisplein, de paviljoens op het strand en in de Haltestraat plaatsvinden. Ook na afloop van de Runners World Zandvoort Run is het nog gezellig in de badplaats. Diverse restaurants bieden een drie gangen menu aan voor slechts 25 euro. Inschrijven voor de 5 en de 12 kilometer, zowel individueel als de business run en het scholenkampioenschap 4,2 kilometer is tot en met zondag 15 maart mogelijk op www.zandvoortcircuitrun.nl. Alleen voor de kids run van 0,9 kilometer en de 2,5 kilometer is er op zondag 29 maart na inschrijven I'm me today my world will Dit is ZFM. As I walk by the seaside, as I walk through the grass I see little bluebirds making love while I pass. Bees are humming and they're singing everywhere. Everyone's in love. Oh, I love you, baby. I love you so. I need you, honey. I'll never ever let you go. You're the girl in my heart. You're the one that I adore and I, I love you. As I walk by the schoolyard, as I walk by the gate, I see the weeping willow where we kissed on every date. And caught in the bark, there's an arrow and a heart. Underneath it says, oh, you know it says that I I love you so. I need you, honey, baby. I'll never ever let you go. You're the girl in my life. You're the one that I adore. And you know that. Live entertainment bij Holland Casino met jazz sessions Frank in Person. Kom op zondag 15 maart om half vier genieten van het gezellige optreden van Jazz Sessions Frank in Person. De stem van Frank in Person is bijna identiek aan die van The Voice. Daarmee wordt een combinatie van Las Vegas casino's, big band, The good old days gecreëerd. Beleef een gezellige avond uit met deze veelzijdige artiest bij Holland Casino Zandvoort. De minimumleeftijd is 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Meer informatie, Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. De prijs per persoon 5 euro, met uitzondering van de favorite cardhouders organisatie Holland Casino Zandvoort. De website is www.hollandcasino.nl schuinstreepje Zandvoort. across from the depot on a bar stool she took off her ring I thought I'd get closer so I walked on over I sat down and asked her her name When the drinks finally hit her she said I'm no quitter but I finally quit living on dreams hungry for laughter, and here ever after, I'm after whatever the other life brings. In the mirror, I saw him, and I closely watched him. I thought how he looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused, he looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking, his big heart was breaking. He turned to the woman and said, You picked a fine time to leave me, Lucille. With four hungry children sad time, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. After he left us, I ordered more whiskey. I thought how she'd made him look small from the lights of talking at all. She was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind.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 haar sporen in de muziek ruimschoots heeft verdiend. Zij was liedzangeres in diverse orkesten, zoals onder andere Casino, Hollywood Boulevard en de Glenn Miller Orchestra. Momenteel werkt zij aan een nieuwe cd onder haar eigen naam. De toetsenist van deze avond behoeft zo zachtjes aan geen introductie meer. Jane-Louis van Dam mag dan zonder meer een van de beste allround toetsenisten van Nederland noemen. Men kan zich opmaken voor een spannende muzikale avond. Aanvang van Jazz aan Zee is voor deze gelegenheid aangepast en de, de muziek begint om 8 uur s avonds. Men is van harte uitgenodigd voor deze muzikale en culinaire arrangement. Thalessa, Boulevard Benar, strandafgang 18. Vijf minuten lopen van het station in Zandvoort. Beleef het mee in Jazz aan Zee. Meer informatie www.thalessa18.nl can't have you, if I can't have you, what will I do? We should be together, together. We should be walking side by side. We should be together, together, keeping each other satisfied. should be together, together. Keep on each other. tentoonstelling Toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Nanien van Smorenburg heeft voor haar opleiding Cultureel Erfgoed stage gelopen in het Zandvoort Museum. Als eindopdracht heeft zij een kleine ruimte in het Zandvoort Museum in mogen richten. En deze tentoonstelling gaat in op de toerisme in Zandvoort aan Zee door de jaren heen. De collectie van het museum wordt op een levendige en creatieve manier tentoongesteld.